And honestly, I ended up with none. me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris. train. No other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls yeah. all over.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 Dat werd veroorzaakt door een smeulend pakketje in de wagen. Volgens een woordvoerder is het vermoedelijk een mislukte poging om een bomaanslag te plegen. De Griekse premier Papandreou maakt om half negen de inhoud van het reddingsplan voor de Griekse economie bekend. Griekenland is het gisteren eens geworden met de EU en het IMF over maatregelen om de Griekse economie er bovenop te helpen. Later vliegt Papandreou naar Brussel. Daar vergaderen de ministers van Financiën van de 16 eurolanden over leningen aan Griekenland. In verschillende Amerikaanse steden is gedemonstreerd tegen de aanscherping van een immigratiewet in de staat Arizona. Die verplicht agenten om iedereen te controleren die mogelijk illegaal in de VS is. Onder meer in Chicago, Dallas en de hoofdstad Washington waren demonstraties. In Los Angeles waren zo'n 50.000 mensen op de been. De betogers willen dat president Obama de wet tegenhoudt. De politie heeft bekeuringen uitgedeeld tijdens het rally-evenement Gumball 3000. Een race waarbij de deelnemers in één week 3000 mijl afleggen langs verschillende steden op meerdere continenten. De rallyrijders deden ook Amsterdam aan. Hoeveel bekeuringen zijn uitgeschreven en aan wie is niet bekend. Aan de race doen dit jaar onder meer Night Rider acteur David Hasselhoff en rapper Exhibit mee. Een vliegtuig dat onderweg was van Taiwan naar Shanghai in China heeft een voorzorglanding gemaakt omdat een passagier had gezegd dat hij een bom bij zich had. Het toestel landde veilig op een luchthaven in het oosten van China. Toen de man werd aangehouden gaf hij toe geen explosieven bij zich te hebben en dat hij een grap maakte. Dan het weer. Overwegend bewolkt en vanuit het zuiden valt de regen. Maxima lopen uiteen van 9 graden op de Wadden tot 12 in het binnenland.